Veel fractieleden vinden dat hij te veel in zijn eentje opereert. In een vergadering eisten ze gisteravond dat Verhagen de fractie beter op de hoogte houdt. Ook demissionair minister Klink, die mede-onderhandelaar is bij de formatiebesprekingen, vindt dat Verhagen de fractie te weinig informeert. In België lijkt er een doorbraak te zijn in de formatieonderhandelingen. De onderhandelaars zijn het eens geworden over de financieringswet... die de verdeling van de belastingopbrengsten tussen de Vlamingen en de Walen regelt. Vlaamse partijen vinden dat er tot nu toe te veel geld gaat naar de Franstaligen. Vandaag praten de zeven partijen onder leiding van preformateur Di Rupo verder over de financieringswet. Het Amerikaanse ministerie van Justitie gaat in beroep tegen het vonnis dat er voorlopig geen overheidsgeld meer mag worden besteed aan onderzoek naar stamceltechnologie. De rechter had dat bepaald in een tussenvonnis. Een Amerikaans onderzoekscentrum heeft een zaak aangespannen... omdat de onderzoekers vinden dat de overheid geen onderzoek mag betalen... waarbij menselijke embryo's worden gedood. Omdat de rechter het aannemelijk acht dat de onderzoekers de rechtszaak winnen... heeft hij de financiering voorlopig verboden. President Obama had vorig jaar de beperkingen juist opgeheven... die zijn voorganger Bush had opgelegd aan de overheidsfinanciering van stamcelonderzoek. Voorstanders zeggen dat het onderzoek kan leiden tot een betere behandeling van ziektes als Parkinson, diabetes en kanker. De tegenstanders worden gesteund door christelijke actiegroepen. Bij een vliegtuigongeluk in het noordoosten van China zijn 43 mensen omgekomen. Het toestel van de Chinese luchtvaartmaatschappij Henan Airlines kwam bij de landing door een onbekende oorzaak naast de baan terecht. Daardoor brak het in stukken en vloog in brand. Het toestel had 96 inzittenden, 53 mensen konden levend uit het brandende wrak worden gehaald. Het weer... Vannacht een graad of 14, overdag afwisselend zon en wolken. In het noorden kans op een bui bij 20 graden. Dit was het NOS Zandvoort heeft het.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 This world is a trip. I don't know what's going on these days. Got this person over here talking about me. This person. Hey, listen, let me tell you something. This is my prerogative. I can do what I want to do. I made this money. You didn't, right, Ted? We out of here. It's mine. It's mine. It's mine. It's mine. It's mine. It's mine. It's my ride. look like mama killer. One touch me, touch me, it burn me like pepper.